Wat ik mhm. heb ervaren 13 jaar geleden. Was a moment of clarity. Was een moment van helderheid. Mhm. It was a moment where I could understand my thinking. Het was een moment mhm. waarin ik mijn denken kon begrijpen. And the questions that I asked today en de vragen die ik vandaag hier stel are the way that I found inside of me to meet my thinking with understanding. Dat, zijn, dat is de manier waarop ik binnen in mezelf ontdekte hoe ik mijn denken met begrip kon tegemoet treden. And I found that the only pain that I ever experienced was mental confusion. En wat ik ontdekte was de enige pijn die ik ooit had ervaren niets anders was dan mentale verwarring. And I didn't know that. En dat wist ik niet. I thought it was my husband's fault. Ik dacht dat het de schuld van mijn man was. I thought it was my body. Ik dacht dat het door mijn lichaam kwam. I thought it was my children's fault. Ik dacht dat het de schuld van mijn kinderen was. So I had to begin to find freedom with the strongest asset I had. Dus ik moest beginnen om die vrijheid te vinden met de aller de, aller, de meest krachtige eigenschap die ik had. And what is that? En wat is dat? Judging my neighbor. Oordelen over mijn naaste. That's what I did best. Dat was, ik, wat, dat was wat ik het beste kon. All my life people said don't judge. Mijn hele leven lang hebben mensen gezegd je mag niet oordelen. And it's still what I did best. En het was nog steeds wat ik het beste kon. It was very painful. En het was heel pijnlijk. And I found that my thinking was so chaotic in the problem. En wat ik ontdekte was dat mijn denken binnen in het probleem zo chaotisch was. It wouldn't stop long enough for investigation. En het wou niet lang genoeg stilstaan zodat ik het kon onderzoeken. So I wrote it down. Dus ik schreef het op. I found the story that was so painful and I wrote it down on paper. Ik ontdekte het verhaal wat zo'n pijn deed en dat schreef ik op op het papier. And there was my thinking stopped. En daar stond mijn denken stil. It continued to run in my head. Het ging in mijn hoofd steeds door. But I had I had the thoughts stopped on paper. Maar ik had de gedachten stilstaand op het papier. So when I investigated, dus toen ik ze onderzocht, with these four questions we're going to look at today, met deze vier vragen waar we vandaag naar gaan kijken, a most amazing thing happened. Gebeurde er iets heel wonderbaarlijks. I experienced that every time that thinking would appear again. Ik ervaarde dat elke keer wanneer die gedachten weer te, tevoorschijn kwamen. Rather than depression and pain, I felt freedom. In plaats van, van depressie en pijn voelde ik toen vrijheid. You would not think there would be so much power from simple integrity. Je zou nooit kunnen denken dat er zoveel kracht zit in hele eenvoudige integriteit. I learned from experience that it was the truth that set me free. En ik heb door de ervaring geleerd dat het de waarheid was die mij mijn vrijheid gaf. It wasn't the world's truth. En het was niet de waarheid van de wereld. It was the one inside of me that I found through investigation. Maar het was de waarheid die binnenin me zat, die ik ontdekte door dit onderzoek. So the work is very simple. Dus het werk is heel eenvoudig. It's simply judge your neighbor, write it down, ask four questions, turn it around. Het is simpelweg oordeel over je naaste, schrijf het op, stel vier vragen en draai het om. And because someone before you has assured these little books today. En omdat er mensen zijn hmm. geweest die ervoor gezorgd hebben dat die kleine boekjes er zijn. They're all available to you. Kun je ze altijd krijgen. I experience much appreciation for that. En daar heb ik ontzettend veel waardering voor. These little books go all over the world. Want deze kleine boekjes gaan de hele wereld rond. And these four questions are in that little book. En deze vier vragen staan in dat kleine boekje. And if you think it would serve you, welcome to the work. En als je denkt dat je er wat aan hebt, heet ik je welkom bij het werk. Who would like to do this work? Wie wil graag hier het werk doen? Hmm. <sighs> so, sweetheart, let's hear the story of the world appearing now. Dus lieverd, laat ons het verhaal horen van de wereld wat nu tevoorschijn komt. I don't love Jan. I'm angry because I don't feel um, secure. Ik hou niet van Jan. Ik ben boos, want ik voel me niet veilig. Is Jan in this room? No. <laughs> When you do the work on someone that you live with. Wanneer je het werk doet op iemand waar je mee samenwoont. Or a friend. Of een vriend. You may want to call them and do this work in front of them. Dan zou het zijn, kan het zijn dat je ze wil bellen om het werk in hun nabijheid te doen. It's very powerful. Het is heel krachtig. And you can never say anything that they don't already know. En er is niets wat je kan zeggen wat ze niet al lang weten. He knows this. Yes. <laughs> um, I feel uh, I feel inferior. Inferior. And um, He always says he uh, thinks I'm beautiful, I'm sweet, I'm loving and uh, um, I'm everything. Hij zegt altijd dat hij me mooi en lief en alles vindt. But I'm feel, feeling very insecure. Maar ik voel me daar heel onzeker over. And I'm very jealous. En ik ben heel jaloers. Second? <laughs> <laughs> We may as well hear it, it appears. We kunnen het net zo goed wel doen, want hier komt het weer. Now. Nu. Mm um, I want that he is there only for me. Ik wil dat hij er alleen maar voor mij is. But is that true? No. Is dat waar? In the same time it's killing me. Want tegelijkertijd ga ik er aan kapot. You want him only for you Is that true? alleen voor jou, is dat waar? How do you treat him when you attach to that thought? Hoe behandel je hem wanneer je hecht aan die gedachte? I want you to love only me. Ik wil dat jij alleen maar van mij houdt. I treat him not good then. Dan behandel ik hem niet goed. How does it feel inside of you when you treat him that way? En hoe voelt het binnenin je wanneer je hem zo behandelt? Kills me. Ik ga eraan kapot. Can you see a reason to drop this lie? I je, want him to love only me. Kan je een reden bedenken om deze leugen te laten vallen die zegt ik wil dat hij alleen maar van mij houdt? And the reason I say I use the word lie is because when I ask her is it true, she says no. En de reden waarom ik het woord leugen gebruik is toen ik aan haar vroeg is het waar, toen zei ze nee. It's the double. I want it and it kills me. Ik wil het en ik ga eraan kapot. Is it true you want it? Is het waar dat je het wil? Nou. So attaching to that lie is killing you. Dus hechten aan die leugen is waar je aan kapot gaat. Can you see a reason to keep the lie? Kan je een reden bedenken om die leugen vast te houden? That is not stressful and painful. Maar je, die geen pijn doet of stress geeft? Think about it. Denk over na. You could find one good reason to keep it. Want je zou misschien een goede reden kunnen bedenken om hem vast te houden. There must be some good reason unless you're a masochist. Er moet een goede reden bestaan behalve wanneer je masochist bent. I want him to love only me. Ik wil dat hij alleen maar van mij houdt. What do you get from that? Wat levert je dat op? Pijn. Pijn. Can you see a reason to keep it other than pain? Kan je een reden bedenken om het in stand te houden behalve die pijn? That's why I don't understand I have this feeling. Daarom begrijp ik niet dat ik dit gevoel Let's heb. don't hear philosophy. We gaan niet filosoferen. Can you see one reason to keep? No. Who would you be without this story? Wie zou je zijn zonder dit verhaal? I want him to love only me. Ik wil dat hij alleen maar van mij houdt. How would you live without that story? Hoe zou home? je moeten leven zonder dat verhaal? <laughs> Free. vrij. Well, there's no pain in that. En daar is geen pijn in. How would you live your life? Hoe zou je je leven moeten leven? Would you even know how? Zou je weten hoe dat moet? Never hurting. No, zonder pijn. Free. Vrij. Loving him, loving you. Van hem houden, van jezelf houden. Mm. I want him to love only me. Turn it around. Ik wil dat hij alleen maar van mij houdt. Draai het om. I want myself loving myself. Ik wil dat ik alleen maar van mij hou. So just be there. En wees daar even. Just feel it. Voel dat. It's not his job, Angel. Engel, het is niet zijn taak. He can't always be with you. Hij kan niet altijd bij je zijn. It must be your job. You're always there with you. Dus het moet wel jouw taak zijn, want jij bent altijd bij jou. It only leaves you. Het, dus jij bent de enige die overblijft. There's another turnaround. En er is nog een omkering. I want, want love other people. I want me to love you. Ik wil dat ik van Jan hou. I love my husband. Ik hou van mijn man. He wants to leave me. Hij wil bij me weggaan. He wants to divorce me. Hij wil van me scheiden. We both celebrate. En dan vieren we dat samen. I love him. Want ik hou van hem. He's going to a life that would be better than living with me. En dan gaat hij een leven tegemoet wat veel beter is dan leven met mij. We both get very excited. Dus dan worden we allebei raken we heel opgewonden. And become such good friends that he doesn't leave. En dan worden we weer zulke goede vrienden dat hij niet weggaat. Love, it's irresistible. Liefde is onweerstaanbaar. It's without condition. Het is zonder voorwaarden. I want my husband to love me is an act of arrogant selfishness. Ik wil dat mijn man van mij houdt. Dat is een daad van arrogante And it's, Arrogant egoïsme. And it's very painful because I have not investigated the thought. En het doet zo'n pijn omdat ik die gedachte niet heb onderzocht. And it is never enough. En het is nooit genoeg. So investigate and get enough. Dus onderzoek het en krijg genoeg. Get enough of that to set you free. Krijg daar genoeg van om jou vrij te maken. He cannot give you what you're looking for. Hij kan niet jou datgene geven waar je naar op zoek bent. Let's look at the next one. Wat is je volgende? He should not have sexual feelings to others. Hij mag geen seksuele gevoelens voor anderen hebben. It makes Is me that true? Jealous. Is dat waar? He should not have sexual feelings toward others. Is that true? Hij mag geen seksuele gevoelens voor anderen hebben. Is dat waar? So now let's control his sexuality. Dus <laughs> laten we nu proberen of we controle kunnen hebben over zijn seksualiteit. Now let's take over his diet. En nu gaan we zijn hele dieet let's uh, take overnemen. Over, let's take over his thinking. En nu gaan we zijn denken overnemen. One, two, three, hopeless. <laughs> you would leave him nothing. True. <laughs> Je zou helemaal niets van hem laten. Is that love? Is that dat liefde? No. How do you treat him when you attach to the thought he should not want he should he should not want another woman sexually? Right. How do you treat him when you attach to that thought? Hoe behandel je hem wanneer je vasthecht aan de gedachte die zegt <laughs> dat hij geen seksuele gevoelens voor anderen mag hebben? And how does it feel inside of you when you have that It thought? kills me. Daar ga ik aan kapot. Can you see a reason to Drop the thought, and I'm not asking you to drop the thought. Kan je een reden bedenken waarom je deze gedachte zou laten vallen en ik vraag niet of je hem wil laten vallen. It makes free. Dan zou ik vrij zijn. Can you see a reason to keep the thought? Kan je een reden bedenken om hem vast te houden? That doesn't cause pain. Waar je geen pijn van krijgt. Not one. Niet één. Not one. Not one. Niet één. Isn't that amazing? Is dat niet verbazingwekkend? Hmm. We've been confused a while. We zijn een tijdje in de war geweest. Who would you be without this story? Wie zou je zijn zonder dit verhaal? I want you not to experience sexual longing for another. Wat zegt, ik wil niet dat jij seksuele gevoelens voor een ander hebt. Who would you be without that story in your life? Wie zou je zijn zonder dat verhaal in je leven? Detached. Onthecht. What is, is. Het is zoals het is. He'll experience it or not. Hij zal het ervaren of niet. He'll experience it and you'll be happy. Hij zal het, hij zal het ervaren en jij bent er gelukkig. Or he'll experience it and you'll choke the life out of you. Of hij zal het ervaren en jij voelt jezelf helemaal verstikt. One way or another, he'll experience it, what is is. Maar op welke manier dan ook, hij zal het wel ervaren, want het is zoals het is. And he'll, he'll continue to experience it until you get this thing together. En hij zal hier ook mee doorgaan totdat jij het hier door hebt. Because he is what you need to come to know this. Want hij is wat jij nodig hebt om hier achter te komen. We all have the perfect partner. We hebben allemaal de perfecte partner. And that partner is the one in front of you. En die partner is degene die op die voor je staat. It's your television sets. It it, is je tv. And your newspapers. En je krant. And your radios. En je radio. Find something that is not okay with you and welcome to the work. Probeer iets te vinden waar je het niet mee eens bent en ik heet je welkom bij het werk. Set yourself free or not. Geef jezelf de vrijheid of niet. So angel, let's turn it around. Dus engel, laten we het omdraaien. Um. I should not have sexual feelings to others? Ik zou geen seksuele gevoelens voor anderen moeten hebben. Ja, yeah, you live that. Ja, yeah. yeah, leef het zelf. You live it. Jij le leeft het zelf. Well, is dat genoeg? That's all you've got. Het is het enige wat je hebt. You can't control the world. Je, kan, je hebt geen controle over de wereld. Not one other person. Over niet één persoon. You punish him. Als jij hem straft. And then he pretends not to be attracted to another. En dan doet hij net alsof hij zich niet aangetrokken voelt. Whether you like it or not, of je what leuk, is Of je het leuk vindt of niet, het is zoals het is. It doesn't change. It's like you beat a child into submission. Het is net zo goed wanneer je een kind slaat totdat het zich, zich onderwerpt. You turn your back and they do what they do. En op het moment dat je je omdraait, dan doen ze wat ze doen. Nothing changes but hatred. Niets verandert behalve dan de haat. And hatred is nothing more than confusion. En haat is niets anders dan verwarring. Let's look at the next one. Wat is je volgende? Ehm, I need him to love me in a secure way. Ik heb nodig dat hij van mij houdt op een zekere manier. Is that, is that true? Is dat waar? It's not secure at all. Het voelt helemaal niet zeker. Well, no, it doesn't even leave him as a thinker. Nee, tuurlijk niet, want hij, mag niet eens zelf denken. Doesn't leave him with his sexuality. Hij mag geen seksualiteit hebben. It doesn't leave him with anything. Hij mag helemaal niets hebben. Nee. ja. <laughs> Sorry, but it's true. Honey, I think everyone in this room is sitting in that chair. Lieverd, ik denk dat iedereen in deze hele kamer nu op deze stoel mm. zit. Yeah. I'm sorry to say it's true, the turnaround. I'm happy to say that it's true. Ik vind het vervelend om dit te zeggen, de omdraaiing. Ik vind het heerlijk om dit te zeggen. To realize for yourself what is true is the beginning. Om voor jezelf te realiseren wat waar is, dat is het begin. We cannot heal what we're not aware of. We kunnen niet datgene genezen wat we niet kennen. To bring it to investigation is to bring it to light. En om het naar het onderzoek te brengen is om het naar het licht te halen. And that's the end of resistance. It's the arms open, the welcome. En dat is het einde van ver, verzet. Dat, is, dat, dat zijn de open armen, dat is het welkom. There's nothing more fun than self-realization. En niets is leuker dan zelfrealisatie. Is this your husband? Gaat het over je man? We are not married. We zijn niet getrouwd. So it's your partner? Dus het, is je partner. Well, we have been partner realized for centuries. Now let's be self-realized. We zijn al partner gerealiseerd yeah. voor eeuwenlang en laten we nu zelf gerealiseerd worden. Finally, yeah. Yes. Uiteindelijk. Let's look at the next one. Wat is je volgende? I think uh, he doesn't feel, feel make me feeling secure. Hij laat mij niet veilig voelen. He's not supposed to. It's not his job. En dat behoort hij ook niet te doen, want het is niet zijn taak. The reason it's not his job is it's not a possibility. En de reden waarom het niet zijn taak is, is omdat het onmogelijk is. He's supposed to make you feel secure. Is that true? Hij moet jou je veilig laten voelen. Is dat waar? No. How do you treat him when you attach to that thought? Hoe behandel je hem wanneer je hecht aan die gedachte? That, that it's his job to make you secure. Dat het zijn taak is om jou je zeker te laten voelen. I treat him badly sometimes. Dan behandel ik hem soms slecht. How does that feel? En hoe voelt dat? Terrible. Afschuwelijk. I can't love him then at all. Op zo'n moment kan ik ook niet van hem houden. Can you see a reason to drop this thought? Dus kun je een reden indenken om dit in deze gedachte te laten vallen? It's his job to make me feel secure. Dat het zijn taak is om mij veilig te laten voelen. Can you see a reason to keep that thought that is not painful? Kan je een reden indenken om deze gedachte vast te houden die niet pijnlijk is? It's very painful. This thought. gedachte is heel pijnlijk. Can you see some value in it anywhere? Kan je überhaupt ook maar enige waarde in die gedachten zien? I want him to make me feel secure. Ik wil dat hij mij veilig laat voelen. I have to stand on my own legs, I know. Ik moet op mijn eigen benen staan, dat weet ik. But just in case you decide to keep this thought, can you see some value in it? Maar gewoon voor het geval je deze gedachte toch wil vasthouden, kan je er ergens één voordeel in vinden? Just nothing but pain. Niets anders dan pijn sometimes she's there and then it's nice, but then I want to keep it. And I fall. Soms is hij er en dan is het oké okay, en dan wil ik hem vasthouden, die gedachte. Would you be without this thought? Wie zou je zijn zonder deze gedachte? Free and happy and grown up and not a child. And Vrij like en gelukkig en volwassen en geen klein kind. You would be your own security. Dan zou je je eigen zekerheid zijn. That's what you have just described. Want dat is wat je net hebt beschreven. But this world is very frightening and he is somebody I can hold on. Maar deze wereld is heel angstaanjagend en hij is iemand mm. die ik, waar ik me aan vast kan houden. Turn it around. Draai het om. This work is very frightening and I'm I can keep myself tight. Dit werk is angstaanjagend en ik ben zelf iemand waar ik me aan vast kan houden. And you can ask him to hold you also. En dan kan je ook aan hem vragen of hij jou vast wil houden. Yeah. And good that he would say no. En goed als hij nee zegt. Judge your partner, write it down. Ask four questions, turn it around. Oordeel over je partner, schrijf het op, stel vier vragen en draai het om. And good he would say yes. En goed als hij ja zegt. You get the peaceful space as you need it, not as you want it. Want dan krijg je die, die hele vredige ruimte op het moment dat je hem nodig hebt, niet wanneer je hem wil. And you get the story from hell when it's time to investigate. En dan komt het verhaal van de hel weer naar voren wanneer het tijd is om te onderzoeken. Right on time, no mistake. Precies op het juiste moment. Hier zijn geen fouten. People in this work don't have to wonder what to work on. Mensen die dit werk doen, hoeven zich niet af te vragen waar ze het werk op moeten doen. Life will bring it to you perfectly, on time. Het leven bezorgt het jou perfect op het juiste moment. Um, even when I'm mad, he loves me. Zelfs wanneer ik uh, boos ben, haalt hij van me. No, not mad. Uh, uh, a fool. <laughs> uh, crazy, mad, uh, a fool. Even then, he loves me, and the whole whole world trod me away. Zelfs wanneer ik gek ben, houdt hij van me, terwijl de hele wereld mij dan weggooit. Turn it around. Draai het om. I can love myself. Even when I was mad. Zelfs wanneer ik gek was. Can I love myself? Kan ik Even when they throw me away. Even when they throw me away. Kan ik van mezelf, van mezelf houden, zelfs wanneer ze me weggooien. It's not so easy. Oh, It's really? niet zo makkelijk. Judge the world. Write it down. Ask four questions. Turn it around. En is dat waar? Oordeel over de wereld, schrijf het op, stel vier vragen en draai het om. It never gets tougher than that. Moeilijker dan dat wordt het nooit. That's true. heart doesn't wait until you're ready. It's always available. Het hart zit niet te wachten of dat je er klaar voor bent. Het is er gewoon altijd. And these questions are the voice of the heart. En deze vragen zijn de stem van het hart. Sink into the heart and know. En val in je hart en weet dat. Mind meets the heart. The, the thinking meets the heart. And they merge without separation. Het denken ontmoet het hart en ze versmelten zonder afscheiding. I call it understanding. En dat noem ik begrip. Let's look at the next. Wat is je volgende? Um, I will never have this pain again and never be jealous anymore. Ik wil deze pijn nooit meer hebben en ik wil nooit meer jaloers zijn. I'm willing. Ik ben bereid om. I'm willing to be jealous. I look forward to. Ik ben bereid om me jaloers te zijn. Ik kijk er naar uit. Could happen. het zou kunnen dat het gebeurt. The worst that can happen is judge your partner, write it down. En het ergste wat er kan gebeuren is oordeel over je partner en schrijf het op. The worst that can happen is that you experience it or investigate. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je het ervaart en het dan onderzoekt. Right. That's the gift of pain. En dat is het geschenk van pijn. You don't have to be disciplined. Je hoeft geen discipline te hebben. It's built in, it's a gift. Dat is ingebouwd, dat is er al, dat is de gave. It's called a pain. Het heet pijn. It's a gentle voice at first. In, in het begin is het een zachte stem. And just in case you miss it, it will do a crescendo. En voor het geval je het niet hier, niet hoort, zal het wat luider worden. Reminding you, it's time to investigate. Om je eraan te herinneren dat het tijd is om te onderzoeken. or not? Auf niet. Okay. Welcome. So, feedback for this wonderful one. Hebben jullie commentaar voor deze fantastische vrouw? What did you learn? What did you experience? Wat heb jij geleerd? Wat was jouw ervaring? Yes, honey. I have been very jealous and made uh, a lot of scenes about it. Ik, heb, ik, ben heel, ik was heel jaloers en heb ik ook heel veel scènes over geschopt. And uh, thanks to the work, it hardly never comes up again. En dankzij het werk komt het bijna nooit meer naar voren. Yes. So, thank you. That's hmm. The power of truth. Dat is de kracht van de waarheid. Hmm. The end of suffering. Het einde van ellende. God. So, sweetheart, let's do the work. Dus lieverd, laten we het werk doen. Um, so I just start. You just start. Isn't that what thinking does? It appears. Je begint gewoon. Is dat niet wat het denken ook? I wrote it in Dutch. Should I translate it in English? Dutch. Dutch. okay. It's about Jay, my ex-boyfriend. Het gaat over mijn ex boyfriend And I feel very sad and very angry. that he doesn't see me anymore. En ik ben heel boos en verdrietig dat hij me niet meer wil zien. That he doesn't talk to me. Dat hij niet meer tegen me praat. That he betrayed me. Dat hij me heeft verraden, dat hij ontrouw is geweest. So he is supposed to want you. Dus hij zou jou moeten willen. Is that how it feels? Voelt, voelt het zo? Um, no, he's supposed to be honest. Nee, hij moet eerlijk zijn. Is that true? Is dat waar? What's the reality of it? Wat is de realiteit? That he's not. Dat hij niet eerlijk is. Welcome to reality. Welkom bij de realiteit. <laughs> yeah. It's a very nice place to be. Ja, dat is een heerlijke plek om te vertoeven. yeah, if you don't mind company. als, je, als je het niet erg vindt dat je niet alleen bent. mm. <laughs> <laughs> What happens inside of you when you attach to the thought that people should be honest? Wat gebeurt er binnenin je wanneer je hecht aan de gedachte die zegt dat mensen eerlijk moeten zijn? And they're not. Terwijl ze het niet zijn. And I become very angry when they're not. I just yeah, I become very angry. just... Dan word ik heel boos wanneer ze dat doen. is absolutely not supposed to do that. Mensen mogen absoluut niet oneerlijk zijn. Is it true? Is dat waar? No. No. Have you ever lied? Heb je wel eens ge mm-hmm. gelogen? Yeah. We're just like you. Ja, wij zijn net als jij. <laughs> So you become very angry. How does that feel dus when you attach to that thought? Dus dan word je heel boos. En hoe voelt het wanneer je aan die gedachte hecht? Well, I feel, yeah, then I feel very contracted and very, I mean, just not loving, very contracted and very shrinking in a way. Dan voel ik me heel gespannen van binnen en heel liefdeloos, alsof het van binnen krimpt. Can you see a reason to drop this thought? And I'm not asking you to drop the thought. That's je, not possible. Kan je een reden inzien om deze gedachte los te laten? En ik vraag niet of je hem los wil laten, want dat is onmogelijk. Letting go of a thought is an outdated concept that never worked. Loslaten van een gedachte is een, is een, een verouderd idee wat nooit gewerkt heeft. To meet a thought with understanding the way you would meet a child. Om de gedachte met, met begrip tegemoet te treden zoals je bij een klein kind zou doen. The way you would meet a dear friend. De manier waarop je dat met een goede vriend zou doen. That is the only way that I know. Dat is de enige manier die ik ken. To meet our thinking with understanding is the end of war om and ons, violence. Om ons denken tegemoet te treden met begrip is het einde van oorlog en van geweld. To end the war within is to not experience war at all. Om de oorlog van binnen te stoppen, dan is het alsof je überhaupt geen oorlog ervaart. So this investigation is only that. Dus dit onderzoek is alleen maar dat. It never says Drop the thought. Het zegt nooit laat de gedachte los. Only can you see a reason to. Alleen maar kan je een reden inzien om het te doen. Hmm. Yeah, it's, people should not lie. Mensen moeten niet liegen. People should tell the truth. Mensen moeten de waarheid vertellen. That has been our religion for centuries. Dat is al eeuwenlang onze godsdienst and we attach to our religion. And when someone comes against it, we go to war. En we klampen ons vast aan die godsdienst. En als er dan iemand tussenin probeert te komen, verklaren we ze de oorlog. There's no room for God in that. En daarin bestaat geen ruimte voor God. Or peace. Of vrede. We're too busy clinging to these lies. Want we zijn veel te druk met ons vaste te klampen aan die leugens. Very painful. is erg pijnlijk. Can you see a reason to drop the story? Kan je een reden inzien om het verhaal los te laten? We should not lie. Wij mogen niet liegen. Yeah, it feels if I could let that go, it's much lighter or, or just like... Ja, het voelt, het voelt alsof ik het los kan laten. Het voelt veel lichter en ik voel me opgelucht. Well, don't let it go. Who would you, you know, who would you be without your thought? Maar laat hem niet gaan, want wie zou je zijn zonder die gedachten? Who would you be without a story? Wie zou je zijn zonder een verhaal? <laughs> No story, no life, no world. Geen verhaal, geen leven, geen wereld. Peace vrede. A friend what appears. Een vriend die, die er is. Life internal, always only. Een innerlijk leven, altijd, alleen maar dat. Awareness. Bewustzijn. Of itself, with itself as itself. Van zichzelf, als zichzelf. Sweetheart, let's turn that around. Lieverd, laten we het omdraaien. People should not lie. Mensen mogen niet liegen. Hmm around. Draait I should not lie. Ik mag niet liegen. It's the first thing my mom told me when I was small. Het is het eerste wat mijn moeder me geleerd toen ik klein was. De <laughs> eerste wet. We begin now. En we beginnen nu. I stopped lying about people should stop lying. Ik hield op om te liegen over het feit dat mensen niet mogen liegen. I'm a lover of what is. Want ik ben iemand die houdt van dat wat is. Hmm. People should not lie, there's another turnaround. Mensen mogen niet liegen, er is nog een omdraaiing. People should. Mensen mogen wel. People should lie? Yes. Mensen mogen wel liegen. It's what we do. <laughs> Dat is wat we hier doen. Our job. Dat is onze taak. Yeah, that, that, that sounds actually quite, that sounds good. Het klinkt eigenlijk wel goed, ja. Reality is always kinder than the story. De realiteit is altijd zachtaardiger dan het verhaal. But only always. En alleen maar altijd. <clears throat> People should not lie is war. Mensen mogen niet liegen, dat is oorlog. I should not lie. Ik mag niet liegen. That's a life's work. Dat is een levenstaak. Yeah. Mm. You live it, we follow you. En als jij het leeft, dan volgen wij jou. We're just waiting for one teacher. We zitten op één leraar te wachten. I love this work. Ik ben dol op dit werk. You get to see your own philosophy, not the philosophy of the world. Want dan krijg je je eigen filosofie onder ogen en niet die van de wereld. It's your philosophy we should not lie. Het is jouw filosofie dat we niet mogen liegen. Mothers don't need to tell you that. Turn it around. Moeders hoeven je dat niet te vertellen. Draai het om. This is how you are to walk, not us. Dit is voor jou om zo te gaan en niet voor ons. We get to be right and you get to be free. Wij hebben gelijk en jij krijgt je vrijheid. Let's look at the next one. Wat is je volgende? You mean number two? Here it comes. En daar komt het weer. Two o'clock in the morning. <laughs> Twee uur s'nachts. Um, Three o'clock in the morning. Drie uur. We don't do thoughts to us. We doen onszelf het denken niet aan. They're not personal. Ze zijn, het denken is ook niet persoonlijk. They appear. Ze, ze okay. komen Now. So I'm, um, I'm very angry. I'm very angry about Jay because he manipulated me into killing my children. Ik ben heel boos op Jay, want hij manipuleerde me om mijn kinderen te doden. Is that true? Is dat waar? in some sense. Op een ah. bepaalde manier wel. <laughs> He manipulated you into killing your children. Is that true? Hij manipuleerde jou om je kinderen te doden. Is dat waar? Hmm. How did he do that? Hoe heeft hij dat gedaan dan? He must be some kind of man. Dan moet hij een heel bijzonder iemand zijn. No one can manipulate me. Niemand kan mij manipuleren. You wanted something from him. What was it? Je wilde iets van hem en wat was dat? Well, his love or that he would stay with me. Ik wilde dus zijn liefde en dat hij bij me bleef. So look what you do for love. Dus kijk wat je doet mm. voor liefde. Did it work? En heeft het gewerkt? No. He manipulated me into killing my children. Turn it around. Hij manipuleerde me om mijn kinderen te doden. Draai het om. I manipulated myself into killing my children. Ik manipuleerde mm. mij om mijn kinderen yeah. te doden. In his name. Uit zijn naam. You are love and there's nothing you can do about it. Jij bent liefde en daar kan je niets tegen doen. You do anything for love. Je doet alles voor liefde. It's what we are. Dat is wat we zijn. It's just simply not a doing. It can be done. Het is niet iets wat we doen, want dat kan niet. It can't be bought or bribed. Je kan het niet kopen, je kan het niet omkopen. It's what you are already. Het is wat je allang bent. How did you treat him when you attached to the thought, you manipulated me into killing my children? En hoe behandelde je hem toen je je hechtte aan die gedachte die zei, jij manipuleerde mij om mijn kinderen te doden? Um, well, I, uh, yeah, I think I, um, I made him feel guilty. Ik denk dat ik hem zich schuldig liet voelen. Drop the part I think and I made him. Laat het ik denk in vervallen. <laughs> I made him feel guilty. Ik liet hem zich schuldig voelen. Wasn't that your purpose? En was dat ook niet je doel? Yes, it was. Yes. Yeah. So, how does it feel inside to squeeze someone that way. En hoe voelt het van binnen om iemand op zo'n manier de, de, de duimschroeven aan te draaien? How does it feel inside of you when you talk to him that way? Hoe voelt het binnen in jou wanneer je op die manier tegen hem praat? Uh, dus it feels double. There's two parts to it. One of het them, voelt heel dubbel. Het heeft twee kanten. How does it feel inside of you when you try to make another human being feel guilty? Hoe voelt het binnenin je wanneer je probeert dat een ander mens zich schuldig laat voelen? one of them is one of the side I like to it is the revenge. I can at least give it back. You hurt me, I hurt you. De kant die ik prettig vind, dat is de wraak. Ik kan het in elk geval terugdoen. Jij doet mij pijn, ik doe jou pijn. Is it true that that feels good? En is het waar dat dat goed voelt? Is it really true? Is dat echt mm. waar? Not really deeply. niet heel diep. Go there. En ga daar naartoe. Mm. Can you see a reason to drop the thought? He manipulated me. Kan je een reden inzien om die gedachte los te laten? Hij manipuleerde mij. Yeah, it feels very good to feel that I manipulated myself. Ja, het voelt heel goed om te voelen yeah. dat ik mezelf manipuleerde. It's mm. closer to the truth. Mm. Het komt dichter bij de waarheid. Mm. No one can bring you happiness or sorrow. Niemand kan jou geluk brengen of ongeluk of verdriet. What we see is you told the story of him and you saddened you. Wat we zien is dat jij vertelt het verhaal over hem en daar maak je jou verdrietig mee. That's all. Dat is alles. Can you see one reason to keep this story, he manipulated me, that is not stressful? Kan je één reden inzien om dit verhaal, wat zegt hij manipuleerde mij, om dat vast te houden, waar je geen stress van krijgt? Mm. No. So who would you be without this story in your life? Dus wie zou je zijn zonder dit verhaal in je leven? Mm. <laughs> just, just I would feel very free and very radiant. Dan zou ik me heel vrij en stralend voelen. Mm. Yeah. Licht, uh, light. Let's look at the next one. Wat is de volgende? Isn't that what you wanted from him in the first place? En is dat niet wat je uiteindelijk van hem wilde? <laughs> Yeah, I guess so. Yeah. Ik denk het wel, ja. <laughs> This investigation can be a shortcut. It can collapse time, millions of years. Dit onderzoek kan een hele verkorte weg zijn en het kan miljoenen jaren in laten klappen. It doesn't have to be lived out, the dream. je hoeft de droom dan niet helemaal uit te leven. We can investigate and be lived. Dan kunnen we onderzoeken en geleefd worden. It's fearless, effortless and very sweet. Het is zonder angst, moeiteloos en heel fijn. It's nothing more that's been going on anyway. En het is niets anders dan wat er uiteindelijk toch al lang gebeurt. We're just speaking of some awareness. We hebben het alleen maar over bewustzijn. Let's look at the next, sweetheart. Wat is je volgende, lieverd? Mm You should. He should not. Um, how do you say it in English? Um, um, Um, Deny. He should not. He should not deny me the way he does. Hij zou me niet moeten ontkennen zoals hij het doet. Is that true? Is dat waar? Does he? Doet hij het? Ja. Well, there you have it. Dus dat is duidelijk. It's a lie. Het is een leugen. That's the reality of it. Dat is de realiteit. How do I know he's supposed to deny you? He does. Hoe weet ik dat hij me moet ontkennen? Hij doet het. Argue with reality, you lose. Verzet je tegen de realiteit en je legt het af. Every time someone leaves me, I know I've been spared. Elke keer wanneer iemand bij mij weggaat, dan weet ik dat ik gespaard ben. There's only good. Er bestaat alleen maar goed. What do you mean by that? En wat bedoel je daarmee? <laughs> Just my experience. Het is mijn ervaring. Nothing bad has ever happened or ever will happen. Niets verkeerds is ooit gebeurd of zal ook ooit gebeuren. There is nothing terrible. Er bestaat niets afschuwelijks. Good you think there would be something terrible. En goed dat je denkt dat het wel bestaat. Stop the mind on paper. Zet dan het denken stil op het papier. Investigate, get real. Onderzoek het. Or not. Of niet. How does it feel inside of you when you attach to this thought, this lie, he should not deny me? Hoe voelt het binnenin je wanneer je je hecht aan deze leugen, deze gedachte die zegt hij mag mij niet ontkennen? It feels very painful. It hurts heel, a lot. doet heel veel pijn van binnen. Can you see a reason to drop the story? Kan je een reden bedenken om het verhaal los te laten? And I'm not asking you to drop it. En ik vraag niet of je het los wil laten. I don't mess with your religions. Want ik hou me ver weg van je godsdiensten. Yeah, if, if I would if I would drop that, if I would not have any of these concepts, it would just be peaceful or it's all this I can really see it's all these ideas that somebody should be like this or should be like that or, hopeless als ik al die ideeën niet zou hebben dan zou het heel vrij zijn van binnen ik kan het zien al die ideeën very holy ideas Can you see one reason to keep this thought? Kan je een reden bedenken om deze gedachte vast te houden? That is not stressful. Waar je geen stress van krijgt. He should not deny me. Hij mag me niet ontkennen. He should not deny me, turn it around. Hij mag mij niet ontkennen, draai het om. I should not deny myself. Ik mag mij niet ontkennen. Yeah. You killed your babies because you wanted something from them. You denied. Mm. Je hebt je baby's gedood omdat je iets van hem wilde. Je ontkende jezelf. There's another turnaround. En er is nog een omdraaiing. I should not ik moet hem niet. I should not deny him. Yes. Ik moet hem niet ontkennen. You love him. Je houdt van hem. Nothing you can do about that. En daar kan je niets tegen doen. My husband says I'm going to divorce you. Mijn man zegt ik ga van jou scheiden. I become very excited. En dan raak ik heel erg opgewonden. <laughs> I love him. Ik hou van hem. He's going to give him a life that is better for him. We want, celebrate. Want hij gaat zichzelf dan een leven geven wat veel beter voor hem is en dat <laughs> vieren wij. He wants his happiness, I want his happiness. Hij wil zijn geluk, ik wil zijn geluk. So he falls in love with me again. Dus dan wordt hij weer, weer verliefd op me. <laughs> If he stays, I love that. En als hij blijft, dan vind ik dat heerlijk. If he goes, I love that. En als hij weggaat, vind ik dat heerlijk. I'm a lover of reality. I know the goodness in that. Want ik ben iemand, ik ben iemand die houdt van, dat, van de realiteit, want ik zie de goedheid daarvan. I'm not a wise woman. Ik ben geen wijze vrouw. I simply know the difference between what hurts and what doesn't. Ik ken alleen maar het onderscheid tussen datgene wat pijn doet en wat geen pijn doet. Let's look at the next one. We may as well. Mind appears. En laten we naar de volgende kijken. We kunnen het net zo goed wel gaan, want hier komt het weer. it only appears to be met with understanding. Maar het komt alleen maar naar boven, zodat jij het met begrip tegemoet kunt treden. Isn't that what friends do? They meet. Is dat niet wat vrienden ook doen? Ze komen elkaar tegemoet. There's a left and a right, and there's a balance. Er bestaat een links en een rechts, en er is een evenwicht. It appears it. No separation. Het komt naar boven, treedt het tegemoet, mm. geen afscheiding. The end of war. Het is het einde van oorlog. I want, I want that he asks me for forgiveness. Ik wil dat hij me om vergiffenis vraagt. Turn it around. Draai het om. I want to ask, I want to ask myself for forgiveness. Ik wil dat ik mij om vergiffenis vraag. So be still with that a moment. Dus wees daar eventjes stil bij. And those of you that have not been watching the Oprah Winfrey show. En degene onder jullie die niet naar Oprah Winfrey hebben gekeken. <laughs> Those of you that have been using taking this opportunity to go within and know for yourself. Degene onder jullie die deze gelegenheid hebben aangepakt om naar binnen te gaan, om jezelf te leren kennen. What is true for you. Om te kijken wat waar voor jou is. Take a moment. Neem even een moment. You're only guilty of love. Je bent alleen maar schuldig aan liefde. That's all you ever wanted. Dat is het enige wat je ooit wil. Yeah. We've been confused. We waren in de war. We begin now. En we beginnen nu. How do you kill this baby? En hoe dood je deze baby? Now, now. And there's another turnaround angel. En engel, er is nog een omdraaiing. I want to ask him for forgiveness. Yes. Ik wil hem om vergiffenis vragen. Yes. But only for your freedom, only for your sake. En alleen maar voor jezelf, alleen maar voor je eigen vrijheid. Internal revelation is nothing until it's lived. Die innerlijke openbaring betekent niets totdat je het leeft. Until it's brought in and appears as this now. Totdat het naar binnen wordt gebracht en eruit ziet zoals dit. It's the meeting. Het is het ontmoeten. Understand? Begrijp je dat? Good. All of it. Clean it up. Alles. Maak het helemaal schoon. For you. Voor jezelf. He has nothing to do with this. Hij heeft er niets mee te maken. Let's look at the next. Wat is je volgende? So far it's all you. Tot nu toe gaat het alleen maar over jou. Uh. Um. find him cold, mean, dead, closed. Hij is koud, gemeen, dood, op slot. Mm, cruel, vreed. Mm, schizophrenic, schizofreen. Turn it around. En draai het om. Mm. <laughs> this very difficult. Mm. heel moeilijk. Um, It's the last place we look. It's the last plek waar we kijken. Inside. <laughs> Binnenin. Um. <laughs> Oh. oh no, this is terrible. Mm. Dit is afschuwelijk. Is it true? Is dat waar? Mm. Self-realization, no, angel. This is self-realization. It's only when you judge it, huh? Uh-huh. We've been partner realized for centuries. Let's be self-realized. We hebben de realisatie van onze partners al eeuwenlang gehad. Laten we nu de realisatie van onszelf hebben. What is the first word? Wat is I'm, het eerste woord? I'm cold. Ik ben kil. In the moment you see him as cold, feel op het, it. Op het moment wanneer je hem als kil beziet, voel dat. Not before. Niet daarvoor. Not after. En niet daarna. In that moment. Alleen you feel it? In dat moment voel je dat. You look at him and you think he's cold. Feel it. Dan kijk je naar hem en dan vind je hem kil. Voel dat. It's nothing more than a mere image of your thinking. Want hij is niets anders dan een spiegelbeeld van jouw denken. Now. Nu. And the next word. En het volgende woord. And mean. Gemeen. In the moment you see him as mean. Op het moment dat je hem als ge, gemeen ziet. What do you mean in the moment I see him as mean? I am actually mean. Je yes. bedoelt op het moment dat ik hem mm -hmm. als mhm. ge, gemeen zie, op dat moment ben ik gemeen. How does it feel? En hoe voelt dat? Does it feel hmm, like self-love to you? Voelt dat bij jou als eigenliefde aan? No, oh, it's, it, it feels painful. It also feels like I hurt him. Nee, het, het is pijnlijk. En het, het lijkt ook alsof ik hem pijn doe door hem zo te zien. Mm. It hurts you, that's what we know. Het doet pijn bij jou, mm. dat is wat we weten. Realize mm. that. En word je daar bewust van. And the next word. En je het volgende woord. Um, I'm um, closed, closed down. Hij zit op slot. Yes rather look at him than you. Ja, je kijkt liever naar um, hem dan naar jezelf. Mm. We begin now. We beginnen nu. Um, de volgende. I'm schizophrenic. Ik ben schizofreen. I love him, I hate him. Ik hou van hem, ik haat hem. <laughs> Make up your mind. Weet wat je wilt. <laughs> mm. mm. Mm. Mm-hmm. And thank you for the way you the way you explain this to me. The short, this has been very difficult for me to see, but the way you say it, I can mm-hmm. understand. Ik dank je voor de manier waarop je dit uitlegt, want het is heel moeilijk voor mij om dit te kunnen zien en te begrijpen. And turn it around. En draai het om. <laughs> I thank myself for explaining this or seeing this. Yeah. Ik dank mezelf door dit, om dit uit te leggen en te zien. The way you explain it to you is so simple. Want de manier waarop jij het aan jezelf uitlegt is zo eenvoudig. You followed instructions like a beautiful child. Je hebt gewoon als een beeldschoon kindje de aanwijzingen opgevolgd. We're children at 70, 80, 90 years old. Met 70, 80 of 90 jaar oud zijn we kinderen. Concepts are no respecter of age. Ideeën respecteren leeftijd niet. We all have the same concepts in every country in the world in every language. In alle landen op de hele wereld en in elke taal hebben we allemaal precies dezelfde ideeën. All thoughts recycled the same. Alle gedachten zijn gerecycled hetzelfde. Appearing within you now to be met with understanding. En ze komen nu binnen in jou tevoorschijn, zodat ze met begrip tegemoet getreden kunnen worden. There's no greater love than that. En er bestaat geen grotere liefde dan dat. When it's understood, it's the end. Wanneer het wordt begrepen, dan is dat het einde. Of the illusion, which is suffering. Van de illusie die pijn lijden is. You show us the way. En jij laat ons zien hoe het moet. We sit this evening in the presence of truth and the simplicity of that. Want wij zitten hier deze avond samen met de waarheid en de eenvoud daarvan. Let's look at the next one. En wat is je volgende? Mm. Mm. Cruel. Ik ben vreed. In the moment I see him as cruel. Op het moment dat ik hem als vreed bezie. It's very painful to attempt to name something of goodness not. Want het is heel pijnlijk om te proberen om iets wat goed is te betitelen alsof het niet zo is. It takes constant war with no break to call paradise not. Daar heb je constante oorlog zonder onderbreking voor nodig om het paradijs dat te noemen wat het niet is. Let's look at number six. Wat is nummer zes? And and I never again want to experience that he manipulates me into killing my children. Ik wil nooit meer ervaren dat hij me manipuleert om mijn kinderen te doden. And you could attach to that insane lie again. En het zou kunnen dat je je weer aan die belachelijke leugen vasthecht. And it would hurt. En dan doet het pijn. And that feeling is the sweet reminder that you're insane in the moment. En dat gevoel is de herinnering dat je in dit moment even niet goed bij je hoofd bent. And it's time to sit down and do the work. En dat het weer tijd is om te gaan zitten en het werk te doen. It's not a choice. Daar is geen keuze in. You're either attaching to the thought of Or you're investigating. Of That's je it. hecht je aan de gedachte of je onderzoekt hem. Dat is alles. One hurts and one you may have a shot at. De ene doet pijn en bij de andere heb je misschien een kans. Something a little less painful. Iets wat minder pijnlijk is. Do this work for a while. En als je dit werk een tijdje doet. And these questions wake up inside of you without words. En dan ontwaken deze vragen zonder woorden binnenin jou. That's when you know you've been inoculated with the virus. En dan weet je dat je ingeënt bent met het virus. And there's nothing you can do to attach. En dan is er niets meer wat je kan doen om je nog te hechten. With a simple thought that appears. En een hele eenvoudige gedachte die tevoorschijn komt. What fun. Wat een lol. Friend. Een vriend. So I'm willing. Dus ik, ik ben be bereid om. And read it the way you wrote it. En lees precies wat je hebt opgeschreven. Or not. Of niet. Hmm. This could be the beginning of the end of you aborting you from you. Dit kan het begin zijn van het einde van de manier waarop je jezelf aborteert. You abort yourself. You abort yourself when you don't investigate this, these constrictions that you experience. Je aborteert, je, je aborteert jezelf wanneer je deze beperkingen niet onderzoekt. It's this awareness, that mass that, that feels like aborting. Het is dit bewustzijn wat als een masker is en wat voelt alsof je aborteert. Thank you, Angel. Thank you, hmm. lieverd. Let's get some feedback. Laten we even wat commentaar vragen. I love this. People. Ik vind dit heerlijk. Women from Barstow don't know what this means. Vrouwen in Barstow weten niet wat dit betekent. And I had this moment of clarity one day. En toen op een dag had ik dit moment van helderheid. And people would call and say, "What is this?" En mensen belden me op en vroegen, "Wat is dit?" And I'd say, "I don't have a clue. Come live with me." <laughs> en zei ik, "Ik weet het niet, maar kom een tijdje bij me wonen." This surprised my husband. En dit verbaasde mijn man. <laughs> and they would come to the door and they would say namaste. En dan kwamen ze naar de deur en dan zeiden ze namaste. And I thought these are really wise people. En dan dacht ik dit zijn hele wijze mensen. They all know there's no mistake. Want ze weten allemaal <laughs> dat er no mistake is. Hmm. No mistake. No mistake. <laughs> Let's get some feedback for this wonderful one. Hebben we wat commentaar voor deze fantastische vrouw? Or any of your experiences that you would like to share. Of iets wat je ervaren hebt, wat je graag wil vertellen. Yes, I know. Yeah. I feel kind of sad. Ik voel me verdrietig. Because the, the first thing that crossed my mind when I saw you... Want het eerste wat ik dacht toen ik je zag... Uh, ah, another clever American. Oh, daar heb je weer een eh, hele slimme Amerikaanse. And now I'm really, I'm really touched. It's like... En nu ben ik zo diep ge geraakt. Yeah, it was like... Uh, I don't know. Hmm. Um, ik weet het niet. <laughs> Now I'm speechless about you. ik ben helemaal sprakeloos over je. Wow. Hmm. So nou, I, yeah, I eh, feel eh, ashamed about it. I don't know why this thought came up here. en ik schaam me daarover. Ik weet niet waarom die gedachte naar boven kwam. It's the way we would judge the man on the street without inquiry. Het is de manier waarop we de man op de straat over hem zouden oordelen zonder te onderzoeken. Yeah, I, I mean, I noticed the judgment was there. En ik zag dat het oordeel daar was. Where did that judgment come from? Maar waar kwam dat vandaan? Ja. It wasn't yours, it wasn't personal. Het was niet van jou, het was niet persoonlijk. It appears. Het komt Sorry? gewoon. It simply appeared. Het komt Aha. gewoon naar boven. Ja, yeah, but... mm. But still, you you you you feel you feel, you, uh, yeah, you feel kind of ashamed because you, you make it personal. You immediately think, hey, that's my thought. Maar toch schaam je je, want je maakt het persoonlijk. So want je you, denkt meteen, het is mijn gedachte, dus hoe maak je je daar los van? I kiss it. Ik geef het een zoen. I don't disconnect it. Ik maak mij niet los van. There are no enemies. Er zijn geen vijanden. Uh. So, I heard you say it feels like your thought. Dus ik hoorde dat je zei, het lijkt net alsof die gedachte van jou is. Is that true? Can you really know that that's true? En is dat waar? Kan je echt weten dat dat waar is? That it's your thought. Dat die gedachte van jou is? It's not original. Hij is niet origineel. It's not personal. Hij is niet persoonlijk. It's not yours. Hij is niet van jou. How does it feel inside of you when you attach to the thought I think this about this woman? Hoe voelt het binnenin je wanneer je je hecht aan dat denken wat zegt ik denk zus en zo over it deze vrouw? It causes tremendous hurt inside of me. Het geeft heel veel pijn van binnen. So, sweetheart, can you see a reason to drop the thought? Dus lieverd, kan je een reden inzien om die gedachte los te laten? Yeah, I don't want to get hurt. Ja, ik wil geen pijn hebben. I see you're not a masochist. Ik zie dat je geen masochist bent. Uh -huh. Can you see one reason to keep the thought? This is my thinking. Kan je, that is not stressful. Kan je één reden bedenken om die gedachte vast te houden die zegt: dit is mijn denken, waar je geen stress van krijgt? No way. Nee. Who would you be without that thought? Dus wie zou je zijn zonder die gedachte? You. <laughs> You. You. Again. Again. Again. Thank you. Welcome, angel. This is my thought. Turn it around. Dit is mijn gedachte. Draai dat om. This is not. Dit is niet. It is not my thought. Dit is niet mijn gedachte. Uh -huh. It just is. Het is gewoon. Thoughts are like blades of grass. Gedachten zijn net grasprietjes. You don't get personal with one of them. Daar word je niet persoonlijk mhm. tegen. You don't say, you know, you're too green. En dan zeg je niet, weet je, jij bent veel te groen. You're not growing fast enough. En jij groeit niet snel genoeg. You know, the company you're keeping, let's talk. <laughs> Sorry. Want al die anderen waar je mee bezig houdt, laten we het even over hebben. Thoughts are the same way. Gedachten zijn net zo. If one disturbs you, Investigate. En als er eentje is die jou stoort, onderzoek hem dan. Yeah. If you think it would serve you. Als je denkt dat je er iets aan hebt. I know for sure now. Ik weet het wel zeker. I look forward to our friendship. Ik kijk uit naar onze vriendschap. Thank you. It's mutual. Dank je, dat is wederzijds. So would you throw your children away if you knew how to be compatible? Would you throw your children away? Zou je je kinderen weggooien? Would you shame them? Zou je ze te schande maken? If you knew another way? Als je wist hoe het anders kon? Well, thoughts are our internal children. Gedachten zijn onze innerlijke kinderen. The more you try to get rid of them or avoid them, en hoe meer je ze hoe meer je probeert om ze weg te gooien of om ze te, te negeren, the more they come screaming back. Hoe meer ze schreeuwend terugkomen. So to meet them with understanding. Dus om ze tegemoet te treden met begrip. Simple love and understanding. Gewoon eenvoudige liefde en begrip. That is the healing. Dat is de genezing. And that's what we're doing here today. En dat is wat we hier vandaag doen. All those thoughts we have hated. Al die gedachten die we altijd haten. Until we befriend them. There was no hope for me. Totdat we vriendschap met ze sluiten, was er voor mij geen hoop. So sweetheart, let's do the work. Dus lieverd, laten we het werk doen. Oh. Hello, welcome. Welcome. I've write it in English, but uh, if, I, if you do it in Dutch, yes, then we'll translate. Yes. Okay. Um, do I have to write a sentence too? Oh, did, you wrote it in English? Yes. Okay, then do it in English and we translate. Um, I've not really a name um, for my problem. Ik heb niet um, echt een naam voor mijn probleem. Um, but I call it people. Maar ik noem het gewoon mensen. Well, that's I think what we call it too. Ik denk dat, <laughs> ik denk dat wij het ook zo noemen. That's a good one, that'll do. Dat is een hele goeie, daar gaan we voor. Uh, because all the people do it. Want iedereen doet het. Yes, we do, sweetheart. Whatever it is, we do it. Wat het ook is, wij doen het ook. Alright. Um, shall I... Uh, alright. Um, the name is people. Um, of um, I don't like or I am angry at, confused, saddened of uh, nog wat. <laughs> Uh, at people because they all want to have more power than other people. Ik ben boos op mensen omdat ze allemaal meer macht willen hebben dan andere mensen. Yes, sweetheart, we do. Ja, lieverd, en dat klopt, dat willen we ook. We want power over you. Wij willen macht hebben over jou. And power over the people living next door to us. We willen macht hebben over de mensen die naast ons wonen. We want power over our governments. We willen macht hebben over ons, onze regeringen. We want power over money. We willen macht hebben over geld. We want power over everything. We willen macht hebben over alles. That's what we do. Dat is wat we hier doen. And How uh, do you treat us when you think that when you think I want them to stop. En hoe behandel je ons wanneer, je, wanneer jij denkt ik wil dat ze stoppen? How uh, does that feel? Hoe voelt dat? Uh, feel um, say, shall I say it in Dutch? Um, <laughs> uh, nou, dat, feel, uh, dat voelt niet zo goed. It doesn't feel so good. Feels pretty hopeless. Voelt het vrij hopeloos aan? Ja, best wel. Yes. Um, so can you see a reason to drop this story? Dus kan je een reden bedenken om dit mm. verhaal los te laten? We should stop wanting power. Dat wij moeten ophouden met het willen van macht. And I'm not asking you to drop it. En ik vraag je niet om het los te laten. Mm. Yes. Very painful, isn't it? heel mm. pijnlijk, vind je niet? Yes. A dog barks Een hond blaft. A cat says meow. En een kat miauwt. And people want power. En mensen willen macht. That's what is. Hmm. Dat is wat is. Can you see a reason to keep this story? I want them to stop that. Kan je een reden bedenken waarom je dit verhaal vast zou houden? Wat zegt ik wil dat ze stoppen? That is not stressful. Die jou geen stress geeft? Not It just causes you pain, doesn't it? Het geeft alleen maar pijn, is het niet? Yes. Who would you be without this story? Wie zou je zijn zonder dit verhaal? I want people to stop. Ik wil dat mensen stoppen. Grabbing for power. Ik wil dat mensen stoppen om naar de macht te grijpen. Who would you be without this story? Wie zou je zijn life? zonder dit verhaal in jouw leven? Ik zou eigenlijk blij zijn. Wat zei je? Ik zou erg blij zijn. Then I would be very happy. Ik zou gewoon rondhuppelen en niet uh, stampvast lopen. I would just be skipping around instead of, you know, walking so solemnly. Yes. You want the power to stop us from wanting power. Jij wil de macht om ervoor te zorgen dat wij stoppen om naar de macht te grijpen. <laughs> Yes. <laughs> So you turned out to be one of us. Dus het bleek dat jij net zo was als wij. Hmm. Yes. It looks okay to me, Angel. En Lifford, in mijn ogen ziet dat er geweldig uit. It hurts if you try to get power. That's what we've learned here. Het doet pijn om macht te willen hebben. Dat is wat we hier leren. Yeah. So in that realization, dus in die bewustwording, we can learn from you. kunnen wij van jou leren. One human being not grabbing for power. Eén mens die niet naar de macht grijpt. We will follow that one. Dat mens zullen wij altijd volgen. And it doesn't matter what your age is. En dan maakt het niet uit hoe oud je bent. We all know and recognize love where, when we are in its presence. We, we, wij allemaal, we herkennen en we, en we kennen liefde wanneer we in, in zijn nabijheid zijn. And thank you for that. En daar dank ik je voor. So let's turn this one around. Dus laten we deze even omdraaien. Just the part you've written. Alleen maar dat stukje wat je hebt opgeschreven. Um, I want to have more power than other people. Ik wil meer macht hebben dan andere mensen. Yes, it's very painful to be the teacher of how Well, I think you've discovered it. Let's look at number two. Ja, het is heel pijnlijk om hier de leraar van te zijn, maar je bent er al achter gekomen. Wat is nummer twee? Um, how do you want them to change? I want people to be happy with their life. Ik wil dat mensen gelukkig zijn met hun leven. And we don't know how to yet. En we weten niet hoe we dat moeten doen. Nog niet. We're doing the very best that we can. We doen het beste wat we kunnen. We don't know how. We weten niet hoe. So turn it around. Dus draai het om. I want myself to be happy with my life. Ik wil dat ik gelukkig ben met mijn yes. We should be happy with our life. Wij moeten gelukkig zijn met onze levens. Can you really know that's what's best for this world and humanity? Kan jij weten dat dat het beste is voor deze wereld en voor de hele mensheid? Can you really know that that's true? Kan je weten dat dat waar is? Can you know that it's time? Kan je weten dat de tijd ervoor gekomen is? No. How do you treat us? Hoe behandel je ons? When you have this thought, wanneer je deze gedachte hebt, and we don't cooperate, en we werken niet met je samen, mm. ik behandel jullie dan als Um, of ik behandel mezelf dan. wat was de vraag nou weer? What was the question? Treat you or me? So read it again the way you wrote it. Lees nog eens wat er staat. I want people to be happy with their life. Ik wil dat mensen gelukkig zijn met hun leven. And how do you treat us when you want us to be happy and we're not? En hoe behandel je ons wanneer je wilt dat wij ge, ge, gelukkig zijn en we zijn niet gelukkig? Ik behandel jullie dan dat ik macht heb. Then I treat you in a way as if I have power. Um, how does that feel inside? En hoe voelt dat binnenin je? Niet zo goed. Not so good. Can you see a reason to drop the story? I want people to be happy? Kan je een reden bedenken om het verhaal los te laten wat zegt ik wil dat mensen gelukkig zijn? And I'm not asking you to drop this concept. En ik vraag niet of je dit idee wil laten vallen. This concept is your entire life. Want dit idee is je hele leven. This is your religion. There's no room for anything else. Dit is je godsdienst. Er is geen ruimte voor iets anders. We're attached to it like a barnacle on a wall. Barnacle? Moss on a tree. We zitten eraan vast als mos aan een boom. Mm. I'm only asking, can you see a reason to drop this story? The world. I want the world to be happy. Ik vraag alleen maar, kan je een reden bedenken om dit verhaal te laten vallen wat zegt ik wil dat de wereld gelukkig is? Nee. Can you see one reason to keep it? Kan je een reden bedenken om het vast te houden? that does not bring you unhappiness. Die je niet een ongelukkig gevoel geeft. Nee. Who would you be without this story Wie zou in your er je life? zonder dit verhaal in je leven? Een heel stuk blijer. A heel lot more happier. Een heel stuk dichter mm. bij hmm. mezelf. And a lot more closer to myself. Oh, honey. You know it was like when you were a little boy. Free, lieverd. Het is net als toen je nog een heel klein jongetje was, helemaal vrij. Before we to the concepts you should be happy, you should drop your power, you should. Voordat we ons vastgingen klampen aan ideeën die zeiden: jij moet gelukkig zijn en jij mag geen macht willen hebben. It's only understandable that you would have these concepts. En het is heel, heel begrijpelijk dat je deze, deze gedachten hebt. When you agree with us, the world should be happy. Want wanneer jij het met ons eens bent in de wereld moet gelukkig zijn. We smile and take you in like our family. Dan lachen we naar jou en we nemen je in alsof je bij ons hoort. So we become confused. Dus we raken in de war to investigate it and live without that concept. Om het te onderzoeken en zonder dat, dat idee te leven. Is also to be taken in by us. Is het betekent dat je ook door ons wordt, uh, naar, naar binnen wordt gehaald. And accepted as our family. En dat je wordt geaccepteerd alsof je bij ons hoort. One way you depend on us. Op de ene manier ben je afhankelijk van ons. the other way you're free. En op de andere manier ben je vrij. And either way we take you in. En op, welke manier dan ook, we accepteren je. Let's look at the next one. Wat is je volgende? Hmm. If I thought I want my children to be happy. Wanneer ik zou denken, ik wil dat mijn kinderen gelukkig zijn. I would be insane. Dan zou ik niet goed bij mijn hoofd zijn. I want them to live their path. Ik wil dat ze gewoon hun eigen pad leven. Because I know the power of that path. Want ik weet wat de kracht is van dat pad. Hmm. Every breath of it. Elke ademhaling ervan. It's the seed that sprouts perfectly on time. Het is het zaadje wat precies op tijd ontkiemt. And grows and comes into full fruition. En dan groeit en tot volle bloei komt. Perfectly. Helemaal perfect. And you are that sprout. En jij bent dat ontkiemde zaadje. Let's look at the next one. En wat is je volgende? Um. People should, uh, shouldn't, not, shouldn't hurt other people. Mensen mogen andere mensen niet kwetsen. That's an old religion. Dat is een hele oude godsdienst. And what's the reality of it? Do they? En wat is de realiteit? Doen ze het wel? No. Not in the long run they don't. Op de, op de lange termijn niet. Some of us don't know that yet. Maar sommigen van ons weten dat nog niet. Do people hurt people all over this world according to the newspapers? Als je de kranten leest, doen mensen dan overal elkaar pijn? And television and radio? En als je naar de tv kijkt en de radio luistert? Ja. Yeah. Yes. It's what we do. Dat is wat we hier doen. That's the reality here. Dat is de realiteit hier. That's it. Dat is het. So sweetheart, how do you feel inside of you when you attach to the thought people shouldn't hurt people. Dus Lifford, hoe voel je je wanneer je hoe voel je je binnenin je wanneer je je hecht aan deze gedachte die zegt mensen mogen andere mensen niet kwetsen? How does that feel inside of you? Hoe voelt dat binnenin je? Mm, pijnlijk. Wat? Pijnlijk. Painful. Can you see? And does your pain bring peace to the world? En zorgt pijn ervoor dat er vrede in de wereld komt? Does it change us? Verandert er iets bij ons? Nee. <laughs> Quite the opposite. Precies